kus gordijn, een voor gordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjes gordijn, een bloemetjes gordijn. moet heel zijn leven blijven lopen. Dan wordt hij opgejaagd van hier naar daar. En altijd maar het beste blijven hopen. De honderdduizend of het abattoir. Maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn. Dat moet toch zalig zijn. gordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht. Een mens moet heel zijn leven blijven knokken. Want anders zit hij zo in de puree. Een mens moet heel zijn leven blijven dokken. Betalen moet hij tot zijn AOE. Maar lekker rustig blijven hangen, zoals een gordijn. Dat moet toch zalig zijn. bloemetjes zijn. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Weet je wat ik wel zou willen zijn? bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht. Weet je wat ik wel zou willen zijn?